En dat betekent dat de volgende race extra spannend wordt, zegt verslaggever Louis Dekker. Over twee weken in Canada, als Verstappen daar wint, een uniek moment gaan meemaken. Een historisch moment. Want als Verstappen wint in Canada, evenaart hij een van de grootste coureurs aller recordtijden. 41 zegens. Ayrton Senna. Verstappen staat nu op 40. Hij gaat dat record overtreffen. Kwestie van tijd. In Maasluis in Zuid-Holland is een auto met daarin een kindje van één in het water terechtgekomen. De bestuurder parkeerde de auto en stapte uit, maar was de handrem vergeten. Waarna de auto in het water rolde. De man en een omstander sprongen er direct achteraan en hebben het kindje gered. Meer dan 100 Amsterdammers kunnen voorlopig nog niet naar huis. Na een grote brand in het appartementencomplex is het hele gebouw onbewoonbaar verklaard. Door waterschade kan de elektriciteit niet meer worden gefixt. En de bewoners mogen alleen wat spullen ophalen. En al dagen is er een minicamping voor de Johan Cruijff Arena... vanwege de drie concerten van Harry Styles. En de eerste is vanavond om 9 uur. Het kamperen begon vrijdag al en de eerste waren geen Nederlanders, zag het AD. The Dutch don't queue as long as the Germans do. Because we were at Munich for Harry as well. And people started coming Sunday and the concert was on Wednesday. And we came today and the concert is on Sunday. So it's Friday. So no one is here, which we didn't expect. Ja, dat is nu wel anders. Vanochtend begonnen de eerste rijen. En ja, wat doe je als je diehard Harry Styles fan bent en met gelijkgestemden staat te wachten?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 le côté, bébé m'attend sur le côté Plus sur les radars, pardon là je peux pas voter Tic et tic, tic et tic, tic et tic, tic et tic, tic it, I take it, I take it, ah, I take it, I take it, I take it, I take it, ah, I take it, I take it, I take it, I take it, ah, I take it, I take it, I take it, I take it, ah, I take it, I take it, I take it.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 Even before you call, you don't answer prayer. Go they follow, follow, follow, follow, follow, follow, follow you they go. This year, good news, giant plenty born in. Go they follow, follow, follow, follow, follow, follow, follow you they go.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 I wanna have fun now. Dig out them, dig out them, dig out them. Eat them a home, shake them bumper today. All of the girls with the sexy body. Hold up on no hand inna the air, make me see. Jump and shout out and wiggle your belly to the love for inna this apart. I wanna have sex on the beach. Come on, move your body. Sex on the beach. Dig out them, dig out them, dig out them.